Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vandaag dik duizend coronagevallen minder bijgekomen dan gisteren. Dat zegt het RIVM. Afgelopen dag zijn er 8740 nieuwe coronabesmettingen geteld. De meeste positieve tests werden afgenomen in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. De cijfers van dit weekend zijn belangrijk, want het kabinet kijkt mee. Als het virus nog niet genoeg onder controle is, dan komen ze dinsdag mogelijk met strengere coronaregels. En bij protesten tegen de coronamaatregelen in Madrid zijn er gisteravond tientallen mensen opgepakt. Er was geen vergunning aangevraagd voor de demonstratie. Er waren een hoop agenten op de been, zegt correspondent Rob Zoutberg. Er werden barricades opgericht, in de brand gestoken, er zijn winkels vernield. En goed, het eindigde met meer dan 30 arrestaties. Maar dat had er ook mee te maken dat om 12 uur rond middernacht de avondklok begon... en mensen gewoon niet meer op straat mochten zijn. Ook in onder meer Barcelona, Bilbao en Malaga gingen mensen de straat op om te demonstreren. Het is puzzelen voor PSV trainer Roger Schmid. Over drie kwartier speelt zijn team tegen ADO Den Haag. Maar hij kan minder en minder namen invullen op het wedstrijdformulier. Zeven spelers zaten al in coronacarantaine. En er zijn er opnieuw twee bijgekomen. Reservekeeper Vincent Muller en Jorrit Hendricks. Een klaplong, drie gebroken ribben en een gescheurde mild. Hiermee lag een meisje van 17 uit Amsterdam bellen een maand geleden op de intensive care. Alleen had ze geen idee hoe ze eraan kwam. Wat ze wel nog weet, na een drankje in de stad fietsen ze naar huis. Maar wat er onderweg met haar gebeurd is, waardoor ze op de IC belanden, dat weet ze niet. dat komt niet doordat ze dronken was, vertelt ze. Ik ben naar een kroeg geweest samen met een vriendin. Daar heb ik wat drankjes gedronken. Eh, ik kan mij niet herinneren. En van de mensen die ik heb gesproken ook die avond niet dat ik erg dronken was. Ehm, het is mogelijk dat ik wel ergens tegenaan ben gefietst. Alleen dat moet een hele bijzondere val geweest zijn. Aangezien al het inwendige letsel dat ik heb gekregen daarvan. Ze is wel op bewakingscamera's gezien. En zelf denkt, dat, denkt ze dat ze misschien is aangereden. De politie zoekt met haar mee naar getuigen. Het weer nog bijna overal grijs en af en toe ook wat regen of motregen bij een graad of 16. Vanavond blijft het zacht en is het bijna overal droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer staat nog vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Dus afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Vijf kilometer file met bijna een half uur vertraging. Dat is nog allemaal de nasleep van eh, problemen op de A10.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 What a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I'm want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Woo. But a bitch can't get a dollar pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. told you fools before. I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on less, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done. I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret. You ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me. I hear you in the street. Put my other hoes down. You get your ass now Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. That I'm a motherfucking P.I.M.B she heard about me. Uh-huh. What a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No gotta like no perms, you can't see. That I'm a motherfucking PRMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? They say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.